Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Artsen vinden dat ze te lang doorgaan met het behandelen van ernstig zieke patiënten. Dat blijkt uit een enquête van tijdschrift Medisch Contact en artsorganisatie KNMG. Twee op de drie artsen zeggen dat ze langer behandelen dan wenselijk is. Volgens hen is intensieve medische zorg in de laatste levensfase vaak in strijd met het welzijn van patiënten. Artsen gaan vaak toch door met een behandeling omdat ze daar van nature toe geneigd zijn, denken veel van de ondervraagde artsen. Ook speelt voor veel artsen een grote rol dat patiënten en hun familie vaak aandringen op een langere behandeling. Verder blijkt uit de enquête dat bijna 70% van de artsen moeite heeft om een gesprek te voeren over een naderende dood. Daardoor wordt zo'n gesprek vaak te laat gevoerd, denken veel geënquêteerden. De Europese Commissie adviseert Nederland om de hypotheekrenteaftrek helemaal of deels af te schaffen. Dat meldt de Volkskrant. De aanbeveling zou staan in een advies dat de komende dag bekend wordt gemaakt. Volgens Brussel zijn de hoge huizenprijzen in Nederland mede veroorzaakt door de gunstige fiscale behandeling van hypotheken. De hypotheekrenteaftrek zou moeten worden afgebouwd om een implosie van de huizenmarkt te voorkomen. In het vijfpartijenakkoord is afgesproken om de renteaftrek alleen voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken af te schaffen. Alle 27 EU-landen krijgen de komende dag een advies van de Europese Commissie over hun economie en begroting. Het Noorse zeiljacht dat werd vermist is terecht. Aan het eind van de avond is er radiocontact geweest met het jacht Kohengi en alles aan boord bleek in orde. Het schip vaart ergens tussen Denemarken en Noorwegen. Het jacht had gisteren moeten aankomen in de Noord-Deense kustplaats Hanstholm, maar dat gebeurde niet. Daarop begonnen de autoriteiten in Denemarken, België en Nederland een zoektocht. Het is niet duidelijk waarom de bemanning niet eerder heeft gereageerd. Het weer vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af en het is overwegend droog. Minima liggen rond 7 graden. Overdag wolkenvelden, af en toe zon en een kleine kans op een bui. 15 graden op de Wadden, 21 graden in Limburg.